kan het tij niet keren van zee en oceaan. Zij zal ook nooit begeren in het middelpunt te staan. Zij bestuurt geen wagen en draagt geen jas van bont, maar zij legt alle dagen is echt een wonder, nog mooier dan het lijkt. Het is echt heel bijzonder wat liefde heeft bereikt. Zij laat soms op zich wachten, dan voel ik ongeduld. Zij leest al mijn gedachten, nooit geef ik haar de schuld. Hij kan geen oorlog stoppen, geen leger en geen tank. Maar mijn hart gaat sneller kloppen als ik even aan haar denk. Het is echt een wonder, nog mooier dan het lijkt. Het is echt heel bijzonder wat liefde heeft bereikt.